een Klomp met het NOS-journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op wijken in het zuiden van Beirut. Op beelden is een grote vuurbal te zien boven de Libanese hoofdstad. Volgens een verslaggever van de BBC waren er zes explosies te horen. Het is niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. Volgens het Israëlische leger is onder meer een wapenopslagplaats van Hezbollah geraakt. Hezbollah voerde daarvoor een aanval uit op een militaire basis bij Haifa in het noorden van Israël. Daarbij zouden meerdere gewonden zijn gevallen. In Israël wordt vandaag herdacht dat het precies een jaar geleden is... dat Hamas een grote aanval uitvoerde in het land. Terroristen van Hamas vermoorden toen 1200 mensen in Israël... en gijzelden zo'n 250 slachtoffers. Veel slachtoffers vielen op een muziekfestival waar gewapende paragliders landden... en bezoekers op een brute manier om het leven brachten. Bij een herdenking in Tel Aviv houdt premier Netanyahu vandaag een toespraak. Vrijwel direct na de aanval van Hamas viel Israël de Gazastrook binnen... waar al meer dan 40.000 Palestijnse doden zijn gevallen. Bijna 6300 mensen in Haiti zijn op de vlucht geslagen na een bendeaanval afgelopen donderdag. Daarbij vielen in de stad pont D zeker 70 doden. bendeleden trokken met automatische geweren door de stad en staken tientallen huizen en auto's in brand. De meeste mensen die op de vlucht sloegen hebben onderdak gevonden bij gastgezinnen. En anderen verblijven nu in scholen of kamperen in parken. Nederlanders die nu nog vastzitten in Libanon kunnen mogelijk nog mee op repatriëringsvluchten van andere landen. Als dat niet kan en er ook geen commerciële vluchten meer gaan, overweegt Nederland om zelf nog mensen op te halen als er veel vraag naar is. schrijven de ministers Veldkamp en Brekelmans in een brief aan de Kamer. Het weer, er trekken buien over. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag in het noorden eerst nog wat buien, maar daarna bijna overal droog en af en toe zon bij zo'n 18 graden.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 Cause I can do it in the mix. Cause I can do it in the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix. In the mix.